20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Alternative FM, maar zonder Jaap, zonder Marcus, alleen mijzelf. En dat wordt een mooie uitzending. We gaan veel muziek draaien, we gaan weinig lullen. We hebben geen beetje in de studio, dus een reguliere uitzending. straks voor je, Zes Special, die bijna op Secret stonden, dames en heren. En daarna de of the Treat. Maar eerst, Gotcha! here marketing. Alternative. and this is like that, or this is I and I rap, and that is you and your whack, and now money gave birth to a loser. when I reach the skies and I'm on my knees and cry when I ease the mind and I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this and make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And dark mist hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck I'm addicted. I can't resist it. The fall of the city. I'm in love with the risk in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors, all to share with each other. I'ma be me, and you could still be you, but we be so much more what we feeling and doing. I hit it. got no shades on stage, I'm naked up here, and all them critics in line written some lies, but why they blind for my soul? they think with their minds. But yo, hatred divides as I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your paint and I'm giving you mine. Why criticize, ruin it while you doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind into it. Shh so don't talk for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling son of me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I made now, baby. It's on me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's on me. Dit is dat nummer van Chef Special wat ze op uh, eh, 3FM hebben gedraaid. Tenminste hebben gepitcht bij 3 voor 12 radio avond. En wij hadden ze in onze studio. En in november al hadden wij ze in onze studio. En dan eh, speelden ze een live akoestische set van ongeveer vier nummers. Eh, je hoort dat het vrij stil is in de achtergrond. Dat komt omdat natuurlijk 3FM Zandvoort weer een paar dingen heeft kapot gemaakt. En dat betekent dat onze desk het niet doet. Wij gaan dat oplossen door heel veel muziek te draaien. Tenminste, ik ga dat oplossen. Maar over dan een nieuwtje over Chef Special. Gaan we even terug. Just Special staat morgen in Haarlem op de Koninginnedag. Op het Nieuwkerksplein. Samen met de Bouncer spelen zij... Schizot Lloyd, de winnaar van de Rob Acta Awards twee jaar geleden, staat er ook. Kom naar het Nieuwkerksplein de hele dag georganiseerd door Café Briljant. Hier heb je Gogo Bedello, Wonderless King. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. so new. History of a time. and extorted. I traveled the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first hand information, challenging definitions of sin. I traveled. my wanderlust king. Gorgo Bidello. Wat kan ik erover zeggen? Dit is echt de live band die jij moet gaan checken. En ze staan er twee keer zelfs in Nederland aankomende zomer. In juni, 1 juni, staan ze in Paradiso. Dat wordt een feest hoor, dames en heren. Ga erheen, ga er kijken, want ze hebben net een nieuw album uit. Transcontinental Hustle. 27, trouwens dat was gisteren, is het album officieel gereleased. Prachtige cd. Neer, best, ja, nou, ze tot de oorsprong. <laughs> Even enthousiast. Tot de oorsprong. Gorgo Bedello is een band die uit, volledig uit Oost-Europa komt. Bijna allemaal. Ze hebben allemaal in New York eh, wonen ze. En eh, hun oorsprong liggen ze allemaal hun roots liggen echt allemaal in Oost-Europa. Daardoor zijn ze dus verhuisd naar, eh, naar, New York. En daar hebben ze dus hun Balkan-tradities meegenomen. Nou, dat hoor je er echt in. En in het nieuwe album hoor je dus ook meer het Spaanse en de Portugese teksten. Dat is wel heel grappig, want ze hebben namelijk een Braziliaanse ja, een nieuw bandlid erbij genomen. En dat is al, eh, die knalt al zettend hoor. Ik heb hem live gezien toen in uh, Tivoli vorig jaar. En ik kan zeggen, toen was die Braziliaan er al bij. Eh, dat was wel een eentje die van de nou, houdt hoor. Nou, dat kan ik wel zeggen. Zijn ogen waren namelijk ontzettend strak richting het publiek. En hij ging helemaal uit zijn plaat. Maakt natuurlijk niet uit van hun feestmuziek hoor, want het is ontzettende feestmuziek. Nou, Gorgo Bedello dus. Staat in Paradiso, maar ook, grote verrassing, werd vorige week bekendgemaakt in het voorprogramma van Rage Against the Machine in de Arnhem. 9 juni, een weekje later. Nou, ik ben helaas op vakantie, anders was ik daar wel naartoe gegaan hoor. Zo, dat is een tour. Rage Against the Machine is echt een aanrader om te gaan bekijken. Ga daarheen als je het ziet, hè, want eh, het is een feest. Hele Pinkpopveld toen ik er was, springend over eh, de, hele go of de hele Rage Against the Machine set. En dan kan ik denk ik Gorgo Bedello wel een puntje aan zuigen. Tenminste, dat gaan ze proberen in het voorprogramma. Daarna staan ook The Gallows en Jane's Addiction in het voorprogramma van Rage Against Machine. 9 juni. In het Gelderdam Arnhem. Ah, dat zijn wel een eh, mooie concerten. Nou, morgen ook weer in, uh, in Haarlem zijn er ook weer hartstikke mooie concerten. Eh, we houden toch een beetje lokaal. Um, nou, dat, ik heb al gezegd, het Nieuwkerksplein, daar staat dus de Bouncer Chef Special, Schizot Lloyd. je hoorde van Chef Special de Colors twee minuutjes of vier, vijf minuutjes geleden. Uh, daarnaast staat ook bij de Pitcher. En de Pitcher is een, misschien kent niemand die, maar de Pitcher zit in de Koningsstraat. Als je de Grote Houtstraat daarnaast eigenlijk parallel eraan. Dat is een metalcafé in Haarlem. Ehm, en daar komen ook mooie namen hoor. Ook bandjes die hier zijn geweest of gaan komen. Dat is ook fijn. Bijvoorbeeld eh, Way Zero gaat er over een tijdje staan. Die staat er niet morgen, maar die gaan er over een tijdje staan. En morgen komt wel, dat is wel heel gaaf, Powerplant. Een Powerplant is een band. Die hebben we gezien op Show Them What You Got Festival in Hoofddorp. En dat is een band die knalt jaren 70 ook à la Deep Purple, à la... Nou, dat moet je zien hoor. Die zanger is wel een beetje cocky, een beetje arrogant, maar wel gaaf. Daarnaast de headliner van die avond, Bring on the Bloodshed. Nou, we hebben hier nog ergens een verdwaalde sticker in de studio hangen We hebben er ongeveer 10 gewonden. Dat zijn gave gasten. Ga ze checken. Hardcore tot de boon uit, het, uit de omstreken, uit de regio. Nou, dit is echt goede muziek. Hard, beukend, geen solo, alleen maar keiharde met core. Hier hoor je de offspring met Come Out and Play. Keep them separated. separated. separated. rated. Hey! Man, you're disrespecting me. Choke him out. Gotta keep them separated. Hey! hey, you any time. come on, Nou ja, dat is uh, Keep Them Separated is hier wel voor de deur te sprake. Ik zag een klein ruzietje ontstaan op het Gasthuisplein. Kan gebeuren mensen, rustig, Keep Them Separated, klaar. Hier, gaat een, uh, hier hoor je een band die ook gaat toeren, de, toeren deze zomer. Tool! you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me, trust me, trust me. Why can't we? Van hun eerste plaat van de Undertow hoorde hier Tool met Sober. Meenert heeft dat al in zijn, dat is de zanger, heeft dat al in zijn vorige bandje dit nummer opgenomen. En in dit bandje komt het terecht. Prachtig bandje. Je hoort nu Pearl Jam, The Fixer. Die is trouwens op weg te staat aankomende zomer in Rocking Park. Goeie band hoor hé. metal Wanna Be in LA van hun album Hard On. En ik had het net al een beetje over koning in Haarlem. Ehm, Rob, wat gaat er bij jou komen trouwens? Bij mij? Ja, nou ja, in Haarlem. Heel Haarlem zit vol. En we hebben hier zeg maar in de Vijfhoek, waar ik dan een café heb, hebben we een heleboel eh, podia staan waarbij eh, speelman en speelman komen. Eh, en nog een aantal andere, wat meer Amsterdamse liedjes en uh, de hier zo komt Chef Special, de Bouncers. Dus ja, dat is Nieuwkerksplein, dat Nieuwkerksplein toch? Ja, Nieuwkerksplein is dat, ja. En dan, en dan de hele wijk heen, hè. Dus daar hebben we eh, ook wel wat DJ's en wat uh, soulmuziek en zo. Eigenlijk is er van alles wat. Van alles wat. En eh, bijvoorbeeld de Pitcher, die heeft ook altijd een, een hoop programma voor de deur staan. Ja, maar die heeft dan weer iets heel anders staan. Hè? Ja, dat, is ons programma nou. Dus heet wat alternatieven. Ja, dat, wij heten ook Alternative FM. <laughs> Kijk, ja, daarom. Dus eh, daar ga ik ook meteen daar naartoe. Nou, daar gebeurt wat meer eh, richting eh, punk en rock. Zo speelt daar eerst punkbandje De Aanslag. Daar komt Geo TV en die speelt wat alternatieve rock. Bivak komt nog, die speelt helemaal keiharde muziek. Ja, stoner toch? Ja, Stoner is dat inderdaad ook weer. En we hebben dan toch nog een ska-bandje ergens tussendoor. We hebben nog Bring on the Bloodshed, dat dan weer metal is. En dan zit er nog Powerplant tussen, als ik het uit mijn hoofd zeg. En die maken ook weer fijne herrie. Dat is mooi. En waar kunnen we jou vinden de hele dag? Eh, ergens ertussenin. Ergens ertussenin. Gewoon als rondspelend eh, ding ertussen. Ja, ik loop gewoon eh, de hele tijd rond en doe van alles. Oké, morgen in Haarlem een uitgebreid beentjesprogramma. Beter dan hier in Zandvoort lijkt mij. Hier is Augs Raus. hoorde net Rob haar aan de lijn van, uh, van Briljant en Pictures. Die heeft dus de beentjes allemaal in hun pocket. Ga dat zien in Haarlem. Dat wordt mooi. Dit was August Raas met Val, Veel eh, en wat word ik hier vrolijk van, dames en heren. Net als deze plaat. Kent u deze nog? Foo Fighters, All My Life, van het album One by One. I've been searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. here. Hoor nu... Ja, het gaat echt in een rap tempo door. Je hoort New Muse met Uprising. Straks meer informatie over Foo Fighters. En, eh, iemand heeft hem gecoverd en wel hier een heel apart iemand. En net als de Marsolta, die is ook gecoverd. Hier hoor je Muse van het laatste album The Resistance. Hoor je Uprising. heeft dus Muse gekofferd. Opera-zangeres, ja, een zangeres in de opera. René Fleming heeft dit gedaan. Geweldig plaat geworden. Welke plaatsen van Muse heeft gecoverd is Endlessly van het album Absolution. Eh, eh, heel raar, ja, dus eh, op, als zich een apart nummer al, uh, de, dat Endlessly. En hoe zij het heeft gedaan is helemaal apart. Ik heb alleen helaas niet de, de mp3'tjes bij me. Dit is Endlessly trouwens van, ja, van, ik spoel hem even door. Dit nummer is dus gecoverd door een operazangeres. Geen idee. Ik denk dat je er wel bij inkomt hoe dat klinkt ongeveer. Eh, heel hoog. Nou, de Marsolta ook niet bekend om zijn eh, tactische muziek. Dat is gewoon keiharde progressieve metal. Dat heeft ze dus ook gedaan op een album. En dat is wel heel gaaf. Laat je straks een stukje van horen. With Twilight as my guide. En tenminste, dat origineel. En die niet van, eh, van de zangeres René Fleming. Eh, check het eh, op internet wanneer die uit is. Het staat in ieder geval op haar laatste plaat. De Dark Focus. Sorry, dat was Dark Hope. Daar staat hij op. De Dark Hope. Daar staat hun, de, de plaat op. En wat doet ze nog meer? Band of Horses. Tweede, tweede uur komt trouwens. Tears for Fears. Peter Gabriel. In Your Eyes. Duffy. Stepping Stone. Halleluja van Leonard Cohen. Wie doet die niet tegenwoordig? Je hoort er straks meer over de nieuwste alternatieve muziek hier op Alternative FM op CFM Zandvoort. En we doen nu even een oudje. Kent u Focus nog? Begon heel vroeger met eh, wat metal riffjes en zo. Nou, die zijn groot geworden. Tenminste, de zanger. De beste, zanger, eh, zanger, of beste gitarist eh, van die tijd. En een hele aparte zanger ook. We sluiten af met deze klassieker dit uur. En ik ben zo bij je terug met keiharde gasten. Zoals MGMT. Zijn vader heeft in de brecht gestrongen voor de zanger. Nou, dat hoor je straks. Rock roll! Ja, hey, eh, die, eh, op de uurwisseling precies sloeg de, eh, de, de hoofdcomputer af. Ik laat gewoon mijn ding draaien hoor. Maar hij slaat in één keer uit. in R2000 is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Maar ja, ik heb geen muis en dingen. Moet ik hem even beneden resetten? Ja, maar daar moet ik het helemaal doen, want ik ga, ik wil, of moet ik even iemand bellen? Want als dit elke uur gebeurt, dat is best kut. wie moet ik daarvoor bellen? Oké, okay, thanks. Hoi.